thank you verkering sinds een week met Alida. Zij is het keukenmeisje van mijn hospitaal. Zij komt heerlijk en dat mij zo tevreden. Want ze zorgt voor de vitamine ABC. Ik ben verliefd, ben verliefd op een keukenmeisje. Oh, wat ben ik gelukkig met haar. Het is een schat, het is een schat, het is een reuzenmeisje. Blauwe ogen en prachtig blond haar. En s'avonds bij het luiden van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken, zo gezellig met z'n twee. Ik ben verliefd, ben verliefd op een keukenmeid. Ja, het is waar, ja, het is waar, het is werkelijk waar. Het is zwaai, aan de zwaai, het is werkelijk waar. Leugenaar, het is een schat, het is een schat, het is een leuke meid. Ja, het is waar, ja, het is waar, het is werkelijk waar. Was maar waar. Hij heeft er maar genomen, omdat hij niet anders kon. Nou eet hij in de keuken, elke avond, zonder bot. Want hij is zo verliefd op die keukenmeid. Ja, het is waar, ja, het is waar, het is werkelijk waar.